Mira, Ik heb al die tijd slecht aan jou gedacht. Jij alleen hebt me in je macht, oh Mira. Kom toch bij mij vannacht. Het was op een nacht, een nacht in Madagaskar. Waar ik haar had ontmoet bij de haven in een kleine bar verloor ik toen mijn hart voor goed. Bij het rode licht speelden gitaren een tango toen zij kwam. was een vee met rode haren die ik in mijn armen nam. Oh Mira, kom weer bij mij vanaf Ik wil bij jou zijn de hele nacht. Mira, geluk heb jij gebracht. Want ik heb op de vrouw zoals jij in mijn leven lange tijd gewacht. Mira, kom weer bij mij. Ik heb al die tijd slechts aan jou gedacht. Jij alleen hebt me in je macht, o oh Mira. Kom toch bij mij vannacht. Er kwam een dag dat ik haar moest verlaten. Het afscheid deed me pijn. Ze huilde, maar het mocht niet baten. Waarom moest ik toch zeeman zijn? Het is nu al een lange tijd geleden. Zij is niet meer bij mij. Toch hoor ik steeds uit het verleden de woorden die ik tot haar zei. Mira, kom weer bij mij van. geluk heb jij gebracht. Want ik heb op de vrouw, zoals jij in het leven, lange tijd gewacht. Mira, kom weer bij mij vannacht. Mira, ik heb al mijn tijd slechts aan jou. bye bye.